We begonnen dit uur in de straten van Londen samen met Ralph McTell uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de expositie Ingrid en haar metgezellen in Kunst Werkt. De Midden-Delfland Vereniging. En dichter en filosoof Manon Huntjes. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. beter uitkijken in deze tuin. Savage Garden was dat. En I Knew I Loved You. daarvoor uit Nederland de Margriet Eshuis Band. En Black Pearl. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tot en met 1 maart aanstaande houdt Kunstwerkt de expositie Ingrid en haar metgezellen. Ingrid van den Oort is bij Herman de Bruin. Welkom. Ja, dank jullie wel. Eh, de metgezellen heb je niet meegebracht. Nee, daar zouden er dan nog twaalf anderen zijn. Twaalf, hè? Ja, dan wordt het wel vol. Eh, en dat zijn allemaal eh, mensen ook met de kunst te maken hebben? Het zijn allemaal kunstenaars, ja. Ja, dat klopt. Ja. ja. En ter gelegenheid van wat heb je bedacht? We kunnen met z'n twaalf of met z'n dertiende dan? Eh? Ik had er nog veel meer uit willen nodigen. Oké. <laughs> nou, de gelegenheid is, ehm, ik zit ongeveer zo'n dertig jaar in het kunstenaarsvak. Mhm. En dat vond ik leuk om te vieren, om daar eens even aandacht aan te geven. Dat kan je doen door een hele grote spotlicht op jezelf te zitten. Eh, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik heb bedacht dat ik eh, ja, die 30 jaar, die reis, zo noem ik het ook, die maak je niet alleen. Ja, dat is een artistieke reis en je leert eh, andere kunstenaars kennen. En de ene keer eh, ja, nemen zij jou aan de hand, de andere keer neem jij de ander aan de hand. Eh, met verschillende kunstenaars heb ik verschillende projecten gedaan, ook exposities gemaakt, samen kunstwerken gemaakt. Dus in de loop van die jaren ja, heb ik die de supermensen om me heen gehad. Dus ja. ik het met hen vieren en ook op hen het spotlichtje zetten. Dus, is het zo dat je dan elkaar ook inspireert? Absoluut. Ja? ja? zeker ja. Het zijn allemaal verschillende kunstenaars, verschillende disciplines. Dus we mhm. hebben, het gaat echt van houten naar fotografie, naar schilderkunst, textiel, uh, keramiek, fotografie, alles zit erin. Ja, ja dus het is eh, ook poëzie een, ook. een veelomvattende tentoonstelling met heel veel verschillende werken. Ja, er zijn veel disciplines, veel verschillende werken. En het mooie is dan eigenlijk, en dat wil ik ook echt in deze expositie goed laten zien, dat er allemaal lijntjes lopen tussen ons en ons werk vooral. Dus je ziet overal lijntjes. Dat het ene werk heeft toch ook te maken met het andere werk. En ja, dat is gewoon. ik heb hem nu ingericht. Hij is klaar. We zijn net aan het uitlichten geweest. Ja, en dan zie je gewoon die verbindingen tussen de werken lopen. En dan denk je hoe verschillend die mensen ook allemaal zijn waar ze vandaan komen, hoe ze werken, wat hun inspiratie is. En dan is er toch verbinding. Dus dat is echt heel erg mooi. Het is eh, ook leuk om eh, eh, te kijken. Je kan er bij de opening zijn. je kan er daarna nog eens keer komen. Mhm. als je zegt van nou, dat is toch erg mooi werk dat me aanspreekt. Dan kom je er nog eens keer op terug. Je, het is open van donderdag tot en met zondag van 1 tot 5. Dus het is allemaal gratis toegang. Bij ja, is Lange Nieuwstraat. Ja. En tot wanneer is het dan open? Zullen we het daar toch over hebben? Ja, ze we het toch over hebben. Tot en met 1 1 maart. Dan is de finissage. Ja, ja klopt. Ja. Dus uh, oh, dat wordt gaat ook, nog een bijzonderheid, de finissage? Eh, de finissage is een samenkomst, dus dan eh, zijn alle kunstenaars er weer. we hebben nog wel een bijzondere middag en dat is 15 februari. Mhm. dan is er vanaf half drie muziek en poëzie. We zijn ook met drie dichters, dus wij dragen voor. En ik heb ook eh, in de muziek mijn metgezellen eh, verzameld. En, eh, dus daar komen een drietal muzikanten die ook met mij en met mijn gedichten te maken hebben. Die hebben wat gedichten ook op muziek gezet of daar een begeleiding in gedaan. En die treden ook allemaal op wordt een hele gezellige middag dus bij elkaar. Met poëzie en muziek erbij. en ook nog alle kunstwerken. Die en nog alle kunstwerken, dus het kan niet op. <laughs> Staat allemaal op de website. En als je daar naartoe wil, je hoeft je niet aan te melden. Nee hoor, nee hoor. Je bent gewoon welkom. Eh, ja precies, je bent hartstikke welkom. Ja. Op welke website is het handig om even te kijken? Dat is eh, van Stichting Kunstwerkt eh, zelf. Dus dat is www.kunstwerkt.nl. Stichting Kunstwerkt, ja. Nou, <laughs> kunstwerk en even via die mooie zoekmachine, dan kom je er wel, denk ik. Kunstwerk in Schiedam, hè? daar moet je wel duidelijk hebben. dat, dat, klopt, dat klopt. Want je komt zelf uit Hoekse Waard. Dus dat, ik woon in eh, Hoekse Waard, ik, eh, een jaartje of twintig, dus ik kom er niet eh, vandaan. Ja, Je hoort het ook wel aan mijn dialect natuurlijk, <laughs> dat, verandert toch niet. Maar ik woon zo ongeveer twintig jaar in Hoekse Waard en ik heb daar ook verschillende kunstprojecten gedaan. En wat kunstwerken ook in de publieke ruimte mogen zetten, dus ja. Maar voorlopig tot 1 maart bij Kunstwerkt in Schiedam. Ingrid en haar metgezellen. Dankjewel voor het gesprek. Alsjeblieft. Ingrid van der Oort. En veel succes en plezier ook met de tentoonstelling. Et maintenant Que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti toutes ces nuits pourquoi, pour qui. Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire Vers quel néant glissera ma vie Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Vous mes amis, Soyez gentil, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris grève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, vais-je faire Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment Je n'ai vraiment plus rien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Franse bijdrage in de late avond kwam dit keer van Gilbert Bécaud uit 1963, A En daarna Liz Wright met Hit the Ground. Zometeen alles over de Midden-Delfland-vereniging. Na Lobo en Don't Tell Me Goodnight. Lying there beside me, with your head resting on my arm. Your body feels so warm, and your hair smells like like a Sunday morning. I feel you moving closer, and I know what you're gonna say. But girl, there's just no way I'll ever like what you'll be saying. Don't tell me goodnight. It makes me feel so empty inside. And if only I could, I wouldn't sleep at all. let me drift off slowly away and dream. kort te gaan. Je mag alles behalve wel te zeggen. Lobo was dat. Don't Tell Me Goodnight uit 1974. Ons volgende onderwerp. Het Midden-Delflandgebied beschermen, bewaken en openhouden. Dat is de opdracht van de Midden-Delfland Vereniging sinds 1977. Helene Paalvast vertelt meer aan Tira Cox. Alleen fijn dat je er bent. Goeiedag. Uh, eh, Midden-Delfland, dat is een eh, fusiegemeente, hè? Ja, simpelweg Schipluiden, Maasland, een deel van Den Hoorn en het kleine uh, kerkdorpje Het Woud mag ik niet overslaan en het buurtschap De Zwet ook nog. Eh, het is wel in een prachtig, prachtig gebied eigenlijk. Eh, wat vind jij nou zo bijzonder aan dat gebied? Ja, nou eh, het bijzondere is, ook voor mij is het de achtertuin waar ik graag kom. maar ook dus voor inzet als, bij de vereniging. Is omdat het eigenlijk midden in die verstedelijkte regio, zeg maar, ingeklemd tussen de steden Rotterdam, Delft, Den Haag een hele mooie, open, groene gebied is. En het doel van jullie vereniging? Open en groen houden en aantrekkelijk voor recreanten. Want eh, wees welkom. Want eh, moet dat steeds bijgehouden worden, dat aantrekkelijk maken? Ja, dat, eh, dat, en, en dat, dat is tot nu toe aardig gelukt. Maar ja, de bedreigingen liggen op de loer en je kan ze zo bedenken. Want ja, woningbouw, infrastructuur. Eh, eh, ja, er is eh, op een gegeven moment midden doorheen de A4 getrokken. een soort rits. Weliswaar heel goed ingepast. En de tunnel onder een deel van de Blankenburg-tunnel daarna ja. wat minder goed ingepast. en daar moet het mee stoppen. Punt. Dat, dat, daar hebben we tot bij de hoogste bestuursrechter, ofwel de Raad van State wat de Blankenburg-tunnel eh, betreft, eh, zeker eh, ons, nou ons geweerd. Met andere partijen, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Milieufederatie, omwonenden. Nou, dat is helaas, ja, de, de tunnel ligt het nu. Maar jullie klinken wel een beetje als een actiegroep, als ik het zo hoor. Nou, we zijn wat dat betreft, zijn, en ik zeg het wel eens andersom, we, we organiseren natuurlijk ook heel veel leuke dingen om mensen eigenlijk kennis te laten maken met het mooie gebied. Eh. en eh, ja, we hebben bijvoorbeeld ook al uh, afgelopen jaar de 26e keer de Midden-Delflanddag georganiseerd. Doen we op verschillende plaatsen. we proberen dat niet overal tegelijk, want dat, dat, dat, dat, dat valt niet te behappen. Daarvoor is er toch een groter gebied dan alleen in de gemeente. Het gemeente Midden-Delfland en het gebied Midden-Delfland, dat zijn toch twee verschillende dingen. Maar we organiseren ook eh, dat soort activiteiten. En, eh, maar het, een en het ander, het is en-en. En nou noemde jij, eh, ja, we trekken af en toe ten strijde, de natuur moet beschermd worden. Wat zijn nou zo al nog meer activiteiten? Je hebt net al wat genoemd. Ja, we organiseren bijvoorbeeld thematochten, wandel- en fietstochten onder begeleiding met gidsen we openen eigenlijk altijd het seizoen, en dat is in het eh, vroege voorjaar, april zeg maar, met een weidevogelwandeltocht Met gidsen van eh, Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Want Midden-Delfland, ja, het open gebied, kraaiennest om een, voorbeeld eh, te noemen, is sinds een paar jaar echt Walhalla voor weidevogels het voorop de grutto, zeg ik wel eens. dus dat soort activiteiten organiseren we. Ook bedrijfsbezoeken, kookworkshops, uh, afgelopen jaar gehad. En we hebben die eh, echt grote groep, eh, mag ik zeker niet onvermeld laten, vrijwilligers. Die dus wandel- en fietsroutes uitzetten, ontwikkelen en ook nou ja, die bij ons ook aftrek vinden. En dat is, dat is echt wel een van de manieren om inderdaad mensen het gebied te, te laten leren kennen. Of beter te, leren, eh, te laten leren kennen. Eh, Misschien even het eh, webadres noemen tot slot. Ja, zeker. Dat is de middendelflandvereniging.nl. Simpeler kan niet. Op de website vind je echt alle informatie en achtergrondinformatie. Ik mag als laatste toch ook vermelden dat we een, een, subliem verenigingsmagazine hebben. Komt per kwartaal uit. Heet de midden kwartaaluitgaven. De moeite waard. Ik hoor het om daar even te gaan kijken. Ik wil je hartelijk bedanken, Helene Vast van de Midden-Delfland Vereniging. Graag gedaan. Hoeveel zand en hoeveel regen, hoeveel afgelopen wegen liggen er nu tussen jou en mij. Die jaren hebben ons verzwegen. Niemand houdt de tijd ooit tegen. Hoe lang geleden liepen wij voorbij? Als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Ook wanneer tijd nooit opzij wil gaan. Voel ik nog dat je bij me bent. Hoe vaak heb ik met mijn grote mond staan schreeuwen op de koude grond, de woede en de eenzaamheid in mij. Maar ik weet terwijl ik vloek verkeerde hoek. Ik kijk niet naar waar de engelen zijn. Want als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Ook wanneer de tijd nooit opzij wil gaan. Weet ik nog dat je bij Laatst zei ik wat jij altijd zei. En zelfs mijn glimlach, dat was jij. Je hand lag weer heel even in mijn nek. We hebben naast elkaar gestaan. Ik kan de hele wereld aan, zolang ik maar begin op deze plek. Als ik aan je denk zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Zelfs als de tijd altijd tussen ons blijft staan, voel ik nog dat je bij me bent, heel dicht bij me bent. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Just because I wander around the places we would go. hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name when I hear a song, it makes me insecure. Just because I know will never ever feel the same. Doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again? When I say you're not the best I've ever had, am I lying to myself again? When I say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change. And I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you not the best I've ever had. Am I lying to myself again? When I say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know never ever feel the same. Doesn't mean I love you anymore. More. Doesn't mean I love you anymore. Anymore, anymore. Doesn't mean I love you anymore. Ouderwets kroenen in een moderner jasje. Dat is wat Michael Bublé doet. Love You Anymore hoorde je. En daarvoor Sjors van der Pannen een engel. Zometeen dichter en filosoof Manon Huntjes. Maar eerst is hier Mary McGregor, een Torn Between Two Lovers. There are times when a woman has to say what's on her mind Even though she knows how much it's gonna hurt Before I say another word me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, but that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me It's just this empty place inside of me. It all think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had. And all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave. everything I feel inside. I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all. Sommigen zouden dit scharen onder luxe probleem. Torn Between Two Lovers, Mary McGregor was dat. Ons volgende onderwerp. De essentie en het hart van wat belangrijk is vangen. Dat wil dichter en filosoof Manon Huntjes met haar pen bereiken. Ze is bij Herman de Bruin. Baron, welkom. Dankjewel. Uh, ja, je schrijft ergens toen de pen mij vond. Ja. Jij hebt de pen niet gevonden, maar de pen heeft jou gevonden. Ja, zo voelt het voor mij wel inderdaad, ja. Ja, want de pen is wel iets wat je regelmatig nodig hebt. Elke dag zou ik zeggen eigenlijk, ja. ja. Want ik zie ook nog staan dat de redactie gezegd heeft... het gaat over dichterlijke zaken, schrijven mhm. van speeches en gesproken woorden... woordkunst op maat, brievenproject, interviewer, journalistiek schrijver. Jeetje, <laughs> waar is het allemaal vandaan? Hè? <laughs> nou, het zal ergens gestaan hebben, want we hebben het niet zelf bedacht. Nee. nee maar klopt het een beetje? Het klopt wel, ja. En, in de woorden en de pen staat wel zo'n beetje in alles centraal ja, Het heeft allemaal met woord en woordkunst te maken. Ja, het dichten ook. Oké, ja, ook nog. Ja. Um, ja, dan is mijn vraag, wat doe je dan eigenlijk de hele dag <laughs> als werk? Zo'n goede vraag. Zo'n onmogelijke vraag ook bijna. Mhm. Ja, enerzijds ehm, mijn eigen eh, creatieve projecten. Ik schrijf brieven aan mensen elke maand ik uh, deel gesproken woorden. Maar ik, ik werk ook in opdracht. Dus ik heb een eh, manier gevonden om eh, mijn pen en, en dat wat ik het liefste doe, ehm, ook een opdracht voor mensen te doen. Dus ik, ik probeer ook wel veel tijd gewoon een beetje te bijmeren, Maar ik ben ook veel aan het schrijven, veel aan het praten, interviewen. En mijmeren gaat vooraf aan dichten? Of is dat te snel gezegd? Ehm, ik denk dat we mijmeren wel nodig hebben. Maar ik denk dat we mijmeren voor alles eigenlijk nodig hebben. Ehm, maar de beste ingevingen... Eh, voor mij werkt het niet dat ik ga zitten en, en dan komt er een gedicht. Bij mij komt alles op onbewaakte momenten meestal, ja. Dus die pen heb je altijd nodig om eh, te kunnen <laughs> vastleggen wat de gedachte is. Tegenwoordig gebruik ook vaak mijn telefoon. Dan eh, ah, maak ik even... Nou ja, dat is de eh, moderne pen. Dan spreek ik het even in en dan heb ik een, een, berg aan notities. Je had het over brieven schrijven voor anderen. Ja. Je daar nog iets over? Ja, ik, ik, ik schreef dus al jaren, of schrijf al jaren elke ochtend nou ja, zelf. En dan stel ik vragen voor mensen de verbinding, wat ik zei, met, met iets groters, wijzers. Um, in en, en buiten mezelf. En op een gegeven moment dacht ik, goh, kan ik dit eigenlijk misschien ook voor een ander doen? Dus als jij mij vraagt voor goh, ik, ik, kun je mij iets, kun je mij advies, iets vertellen over dit en dit thema in mijn leven waar ik tegenaan loop. En dat ben ik gaan proberen. En toen ben ik mhm. mensen brieven gaan schrijven en die waren kennelijk heel erg raak. Voor mij is het en heel bijzonder en magisch en heel logisch, omdat ik ondertussen voor mijn gevoel, ja, het werkt gewoon zo. Nou, dat is een mooie gedachte om eh, bij te houden. Dat je niet eh, van tevoren denkt, het gaat dat of dat doen, maar dat het ontstaat. Eigenlijk. Ja, dat is wat ik wel heb geleerd. Hoe leger je kan zijn, zeg maar, hoe makkelijker is om ontvankelijk te worden voor dat verhaal dat misschien al ergens rondzwerft. Ik hoor toch een eh, soort groot boek aankomen. <laughs> <laughs> een trilogie. nou, dat is, wel, dat, <laughs> dat is nog weer verder. Ja. zover was ik nog niet met mijn gedachten, maar het zou kunnen, ja, ja. Het zit er ergens verborgen in je, laten we het zo zeggen. Denk het eh, als mensen meer willen weten over wat je allemaal doet, mhm. kunnen ze ergens terecht? Ze kunnen naar mijn website, eh, website? Dus, mijn eh, volledige naam, manonhuntjens.com. En dan doe je van alles en je kunt, mensen geven je ook opdrachten om te doen. Ja, ehm, ik doe van alles ook voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Soms vraagt iemand mij ook om woorden voor een begrafenis te spreken. Oké. Of eh, voor een dochter die 21 werd. En eh, dan vindt niet iedereen vindt het even makkelijk om de woorden te vinden wat op, zijn, op, het hart ligt. Ja. En wat gezegd wil worden. Ja, maar die mensen ken je dan niet. Eh, nee, maar ga met ze praten en dan leer je ze heel snel kennen. Ja, ja dat, net als dat met een trouwerij de ambtenaar even kijkt hoe ja. hij zijn, eh, toespraak in moet richten. Ik denk wel dat ik eh, daarin het vermogen heb om vrij snel met iemand de diepte in te gaan. Ja, ja dat is wel zo. Kijk even op de genoemde website en dan kom je Manon Huntjes allemaal tegen. Manon, bedankt voor het gesprek. heel veel succes met wat je allemaal doet. I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. I told you lately that I love you?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 Take away all my sadness, fill my life with gladness. Ease my troubles, that's what you do. Dit is De Late Avond. zangeres uit Nederland, Nina June. En Someone to Lose. En daarvoor Rod Stewart. En Have I Told You Lately That I Love You. En dat was de late avond van donderdag 12 februari. Morgen ben ik bij je terug voor een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Terry Pendergrass blijft nog even bij je. Fijne nacht. never leaves me. When changes come, when changes come. the same. Yes, true love will never change. It stays the same. It never changes. Like an old cliche, good things come those who truly wait. Oh yeah. No, no, no, no. Now I live with peace of mind, leaving all those lonely, lonely, lonely tears behind. never, never. Oh, true love, true love, it stays the same. It never changes. It stays the same. True love.